toen hij naar Groot-Brittannië wilde vliegen. De advocaat zegt dat de Chinese autoriteiten bang zijn... dat hij naar de uitreiking van de Nobelprijs gaat... Volgens de politie mag hij China niet verlaten omdat de staatsveiligheid dan in gevaar kan komen. De Nobelprijs voor de Vrede wordt op 10 december uitgereikt. De mensenrechtenactivist Liu zal daar niet bij zijn omdat hij in de gevangenis zit. Zijn vrouw zal de prijs waarschijnlijk ook niet kunnen ophalen. Zij heeft huisarrest sinds bekend is dat haar man de Nobelprijs krijgt. In Amsterdam hebben zo'n 200 mensen de Kristalnacht herdacht. Dat gebeurde bij het stadhuis. Het is vannacht 72 jaar geleden dat nazi's in Duitsland synagoges in brand staken... en de ruiten van winkels en woningen van joden ingooiden. Ook werden joden die nacht mishandeld en vermoord. De Kristalnacht bleek het start zijn voor de jodenvervolging door de nazi's. In Amsterdam werden gisteravond toespraken gehouden en gedichten voorgedragen. Ook op andere plaatsen in Europa werd stilgestaan bij de Kristalnacht. Een terreurverdachte die in Nederland vastzat is in Marokko spoorloos verdwenen. Dat zegt zijn advocaat. De Marokkaan woonde sinds zijn vijfde in Nederland. Hij was een van de vier mannen die vorig jaar zomer in Kenia werden opgepakt... omdat ze op weg zouden zijn naar een trainingskamp voor moslim-extremisten. Terug in Nederland werd hij in afwachting van zijn uitzetting naar Marokko vastgezet. Maar een rechter verbood de man uit te zetten... omdat hij in Marokko veiligheidsrisico's zou lopen. Toch vertrok hij afgelopen donderdag naar zijn vaderland... Volgens een advocaat omdat hij niet meer tegen het zware gevangenisleven kon. Zijn familie in Casablanca wacht hem op, maar vergeefs. Zijn advocaat vermoedt dat de Marokkaanse veiligheidsdienst hem heeft opgepakt. Dan nog het weer. Het is bewolkt en in het zuiden en oosten wat regen. Het is zo'n 3 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral aan de kust kans op een bui.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 I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain. Just the thought of those sweet ladies as I shiver through my veins. and something you just can't tell. There's some they will and some they won't, but some it's just as well. You can laugh at my behavior, and that'll never bother me. Say the devil is my get like yeah. Top like money's all the girls just male.